9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister De Jonge geeft GGD's alle mogelijkheden om sneller op te schalen... zodat er bij besmettingen met het coronavirus altijd een bron- en eh, contactonderzoek gedaan kan worden. In Amsterdam en Rotterdam hebben de GGD's geen capaciteit meer daarvoor... en in andere plaatsen dreigt dat ook. Minister De Jonge sprak tegenover de NOS van een carte blanche voor de GGD's... mogelijk dat ook defensiepersoneel kan inspringen. In het zuiden van India is een passagiersvliegtuig bij de landing van de baan gegleden. Het gebeurde op het vliegveld van de kuststad Kozhikode. Daarbij zijn zeker 14 inzittenden omgekomen. Ook zijn er meer dan 120 gewonden. Het toestel van Air India kwam uit Dubai en had 191 inzittenden aan boord. Het waren vooral mensen die werden gerepatrieerd vanwege de coronacrisis. Op Aruba zijn vandaag 119 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld... en woensdag kwamen er al 92 besmettingen bij. De nieuwe besmettingen zijn vooral te linken aan twee nachtclubs en een sportschool. Onder de nieuwe zieken zijn vooral jongeren. Zij zitten in quarantaine. Op Aruba zijn nieuwe maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo zijn bars en nachtclubs voor zeker twee weken gesloten. Sprinter Dylan Groenewegen heeft veel spijt van zijn actie eergisteren in de Ronde van Polen. Doordat de wielrenner in de massasprint van zijn lijn afweek... reed landgenoot Fabio Jacobsen in de hekken en raakte zwaar gewond. Groenewegen zei bij de NOS geëmotioneerd dat het nooit zijn intentie was... om andere renners in gevaar te brengen, maar dat het duidelijk zijn fout was. Groenewegen wordt door zijn ploeg Jumbo-Visma voorlopig aan de kant gehouden... in afwachting van maatregelen van wielerunie UCI. Het weer vanavond nog lang warm, minima vannacht rond 18 graden. Morgen geldt in delen van het land code oranje vanwege de hoge temperatuur. Die kan oplopen tot 37 graden. Ook zondag en de dagen daarna wordt het in grote delen van het land tropisch.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 And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend it, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video?